Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over het fraudebeleid van de overheid. Bijna een jaar geleden kwam er een rapport uit dat was gemaakt na het toeslagenschandaal. In het rapport staat dat mensenlevens verwoest zijn en dat dingen in de toekomst anders moeten. Maar het kabinet liet eerder al weten dat ze niet van plan zijn om alle ideeën over te nemen. Dat zegt verslaggever Wilco Boom. Er wordt bijvoorbeeld niet meer geld uitgetrokken voor de sociale advocatuur... waar uh, gedupeerden voor rechtshulp van afhankelijk zijn. Eh, ook gaat er niet meer geld naar de autoriteit persoonsgegevens... die moet waken voor discriminerende algoritmes. En ook het recht op, eh, voor burgers op persoonlijk contact met ambtenaren is nog niet geregeld maker van het rapport is in elk geval boos. Hij zegt dat het kabinet maar treuzelt met alles. Over iets meer dan een uur gaat het er dus over in de Kamer. Fietspaden moeten veiliger worden, dat zeggen verkeersexperts in het AD. In 2023 kwamen bijna 300 fietsers om en raakten er 5000 zwaar gewond. Experts waarschuwen dat die aantallen in 2040 verdubbeld zullen zijn. Fietspaden zouden daarom gescheiden moeten worden van andere wegen. Vooral op wegen waar auto's 50 km per uur mogen rijden... is dat belangrijk, volgens een verkeersveiligheidsclub. op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd vanwege dichte mist. Reizigers moeten ook rekening houden met vertragingen. Tot 11 uur vanochtend geldt nog code geel in een groot deel van het land vanwege de mist. Alleen Groningen, Drenthe en Flevoland hebben er geen last van. En als het aan de gouverneur van de Amerikaanse staat New York ligt... rijdt er in elke nachtelijke metro in de stad een politieagent mee. Zij vindt dat niemand zich onveilig zou moeten voelen... na een avondje uit, of op weg naar werk of school. Daarom start er een proef van een half jaar... De politie van New York is iets minder enthousiast, vertelt deze verslaggever. Some people in law enforcement say these surges only work for a short period of time. They are not sustainable and the reason is the NYPD is understaffed.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 Een hele goede morgen, luisteraars. Morgen is deze morgen. Mijn naam is Charles Pissen, oftewel Charles En ik eh, ga de week voor u doorzagen. Ik ben al begonnen met mijn handzaagie. Maar eh, voordat alles eh, al te afgezaagd klinkt... Eh, ga ik natuurlijk beginnen met lekkere muziek zo. Kun je die missen, hè? Om het half uur cabaret. En wat ik voor uit, ga zoeken, dat, dat blijft nog een geheim. Voor mij ook nog een geheim. Ik moet nog uitzoeken. The Secret. Ja, ik wil het feestje niet voor u bederven, luisteraars. Welk feestje? Nou, het feestje van Duifzaag de week door. Dit zijn de Beatles. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me. if she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wonder what went wrong. I've waited far too long. I think I'll take a walk and look for her. Though tonight she's made me sad. love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't wanna spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. tonight she's made me sad I still love her If I find her I'll be glad I still love her Though I've had a drink or two and I don't care There's no fun in what I do if she's not there think I'll take a walk and look for her nou, Dan weet je eens dat ik het meen dat ik de, eh, eh, de party niet wil bederven. De party van het ochtendontbijt. Eet smakelijk allemaal. Gekookt eitje erbij, je kaas op je brood... en dan het eitje eroverheen en dan wat kruiden eroverheen. En eh, ik zou het wel weten hoor. Beetje mayo, hè? Of heb je met de kerstdagen al zoveel ingenomen... met de jaarwisseling, zeg maar, te veel oliebollen gegeten, appelflappen... dat je zegt van, nou, ik moet een beetje afvallen, duif. Nou, dat geldt ook voor Wendy. Nou, niet Wendy van Dijk, een andere, een andere Wendy. vanmorgen langs de boulevard in Zandvoort... en ik plukte de Beach Boys gewoon even van het strand... en ik zeg, jongens, kom even bij eh, ZFM in de studio... aan de Tolweg, kom even zingen over Wendy. Nou, dat hebben ze gedaan. Freedom come, freedom go. Tell me yes and then she tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom what? Freedom stay. Freedom, love, and then she flies away Freedom never say long Freedom moving along Daddy is a doctor, mother is a debutante Bill is a society Living in a mansion somewhere in the country And another in Chelsea Freedom is a rich girl, daddy's a little sweet girl Pretty as a sunny day Freedom never does do what she doesn't want to Freedom never has to pay Freedom come, freedom go. Tell me yes unless you tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom one, freedom stay. Freedom love unless she flies away. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom is a name and freedom is a nature running all around the town. Everybody wants to, everybody tries to, but nobody can hold it down. Freedom is so kind, freedom is so gentle, freedom is a happy thing. Freedom, what would you do if I say I love you? Freedom, would you run away? Freedom come, freedom go. Tell me yes and then she tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom one freedom stay, freedom love, and then she finds never stay long. Freedom moving along. on Freedom moving along Freedom come free Ja, zo gaat het met de vrijheid. De vrijheid komt en de vrijheid er gaat, luisteraars. Ik kan het niet mooier voor u maken. Ik zou het wel willen, maar dat gaat gewoon niet. Ja, ik hoorde vanmorgen op de radio... Uh, nee, nee, nee, nee, niet liegen duif. Het was niet op de radio, het was op de televisie. Ik keek vanmorgen naar het nieuws eh, bij RTL... en dan zag ik dat er een hele hoop wethouders afhaken. Hebt niks met borduren of haken te maken. Dat, eh, dat doet een vrouw waarschijnlijk. Alhoewel, je hebt natuurlijk ook vrouwelijke wethouders. Maar eh, die gaan steeds meer afhaken. Want die voelen zich bedreigd. Die worden eh, geïntimideerd door de, door de burgerij, zeg maar. Voor de gemeente waar eh, ze werken. En hebben dan geen zin meer om die, onder die stress en die narigheid allemaal te leven. Waar gaan wij, luisteraars, waar gaan wij met de samenleving naartoe? Nou, dat wil ik aan u vragen. en dat gebeurt bijvoorbeeld op de 1 mei. En daar hebben de Bee Gees eh, over gezongen. The First of May. Hè?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 Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, eh, de Bee Gees, eh, die hebben zoveel hits gemaakt. niet alleen voor eh, hun eigen trio, maar nou, het was ook een kwartet ooit met Andy Gibb erbij natuurlijk. Maar die hebben zoveel hits voor andere mensen ook gemaakt. En daar bewonder ik ze voor. En helaas alleen nog Barry Gibb in leven, want hij heeft afscheid moeten nemen van zijn buurs. En ik heb diverse interviews mogen bewonderen in de media... Eh, waar Berry ook eh, zijn hart uitstort over het verlies van zijn beide broers. wat ze allemaal hebben meegemaakt. Nou ja, in ieder geval, eh, hij hoeft niet te collecteren of uit de koud vonden. Want met zijn bankrekening zit het wel goed. En zijn zus, dat is een dame, hè, zijn zus. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I like to flaunt and take to en daar zingt Tom Jones dan weer over. She's a lady. She's got style, she's got grace, she's a winner. Carpenter, dat vind ik ook een lady. En ze zingt zo mooi, die dame. Vooral als het gaat over een eh, oude man. Die een kaartspelletje doet op zijn computer. Solitaire. Who lost his love through is indeed. believe goes on around him everywhere. He's playing songs. Carpenter. Nou, we gaan eens even kijken. We hebben, volgens mij heb ik een belk. Hallo? Hallo? Hallo? Het ging even fout met de belk, Maar die gaat vast nog wel een keer proberen weer te bellen. Want eh, zo is die beller wel. eens. Zo zijn bellers. Als ze eenmaal bellen, dan, eh, als ze de bel aan, eh, aan hebben of volgens, als ik de bel omgehangen heb, dan... het ging even fout, bellen dus je moet het even opnieuw proberen, man. Want het, ja, het kan, kan gebeuren. als je niet kan slapen s'nachts, dan heb ik dit voor je. Mr. Simon bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, bum, bum, bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum, Then tell him that his lonesome nights are over.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 So please turn on De Corvettes met Mr. Sandman. En nou, dan ben ik heel benieuwd. Ik heb een beller en misschien heeft hij wat slaapproblemen. Beller, bent u daar? Ja, hallo. Ja, heeft u slaapproblemen? Wat heb ik? Slaapproblemen? Nee, spraakproblemen heb ik al lang niet meer. Oh, nou ja, ik denk, ik draai een plaatje van de Cordets, Mr. Sandman. En dan, eh, dan zijn die slaapproblemen meteen vertrokken. Dus eh, dan ben je nou klaar wakker en dan ben je ook helemaal open-minded om te zeggen wat je wil zeggen voor de radio. Ja, maar ik heb microfoonvrees, hè. Dus, uh, <laughs> dus dan krijg je dat natuurlijk. Want wie heb ik aan de telefoon? Dag, Willem Bruist spreek je. Willem Bruist? De Willem Bruist? Nou ja, de Willem Bruis wil ik niet zeggen, maar ken je er nog meer? Eh, nee, ik ken er eigenlijk maar één. <laughs> maar die, die bruis, die bruis, elke dag bruist die eigenlijk helemaal te pletter. ja. werkelijk. Hoe de man het volhoudt. Twee breintjes. ja, ja, ja, ja, <laughs> Goedemorgen, jongen. Ja, goedemorgen, Willem. Nou, wat gezellig dat je even inbelt, zoals dat heet. Ja, ik... Uh... Eh, we zitten te luisteren hè, bij, eh, bij, bij de klant en wij aan het werk zijn. Hartstikke druk natuurlijk. Ja, dat, ja, ja, dat bruist het ook natuurlijk. Hè? Oude ja. dus eh, hier, hier hou je niet tegen, dus het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door met bruisen. Het gaat gewoon door, ah, ja. ja, ja, ja, Maar ja, goed, eh, toen maar. Kijk, we moeten nog even wachten op de boys. Dus eh, ik denk, dan breek ik maar in bij jou. En het is woensdag, dus dat kan wel. Ja, want aankomende vrijdag hebben we natuurlijk even geen rust aan de kust, hè? Toch? Geen rust aan de kust? Oh ja, dat klopt, ja. Want Dan zit Dolly en Bepti zitten. Ja, ja. Ja. Eh, eh, en, eh, die vrijdag daarop, daar komen de boys weer langs Dan, dan zijn wij er weer met de boys. De boys are back in town. Met, ja. ja. want jij zou, jij zou die strip act doen, hè? Ja, ik heb ook mijn, mijn rubberpakje heb ik, laten stomen. Dat kan ook. Je kan een rubberpakje ook laten stomen. Ja, ja. Ja, ja. En dat sluit... je ook laten doen. Dat sluit... drie maten kleiner. Ja, maar dat, dat pakje dat sluit prachtig aan over al mijn lichaamsdelen. Ja, maar mag ik daarop reageren met van het cadeautje moet wel in de verpakking passen? Eh, nou ja, eh, ik, ik, pas steeds meer in de verpakking. Hè. Ik ben toch weer een paar kilo <laughs> afgevallen. Dus dat is... Ja, dat, had ik al gezien, ja. ja pas had je dat gezien? Ja, dat zie ik wel. Vroeger was het van links naar rechts Charles Duif en tegenwoordig is het van daar heb je Charles. Nou, nee, nou, dat is nee, toch leuk. Ik de vorige keer twee deuren open doen, nu nog maar één. Dus ik denk, oh, nou ja, goed. Eh, hè? Ja, ja, ja. Wrijf het me maar weer in. Wrijf het ja, me maar weer in. Ja, het is waar, het is waar. maar je wil natuurlijk ook natuurlijk weer een plaat hebben, natuurlijk, een verzoekplaat of zo. Ja, maar we gaan eerst, we gaan eerst zo luisteren naar Cabaret. En, en eh, ik heb oh, dat doet uit daarna, maar ik heb een de plaat doorgeven, toch? Ja, tuurlijk, natuurlijk. Wat wil jij horen? die band in Antwerpen, maar uit België. Uit België? De Wallace Collection, Daydream. Oh ja, de Wallace Collection, Daydream. Ken Ja, ja, maar, dan, maar dan van de Wallace Collection zelf. Oh, dus je wil niet dat ik hem dan even zing. Nee, liever niet. Nee, nee, Je zingt wel goed. Je zingt wel goed, maar dan moet je het altijd even doen voordat je, voordat je gaat zingen, even waarschuwen. Ik kan hem ook met mijn kopstem zingen. Daydream, la la la la, en daar die hij al. Jongen, fijne uitzending. <laughs> Willem denkt van, eh, laat ik hem gauw afkappen. Want, eh, eh, Gauw afkappen, hè, want het loopt nooit meer uit de hand natuurlijk. Maar we gaan even genieten van Harry Jekkers. Die is op, op, Gibraltar met de aap op de rots. Ik weet niet of je die... Oh mijn god, ja, die ken ik. Ja, ja maar hij is wel leuk, hè? Die ken ik, hè? Hij is leuk. We gaan lachen. Daar komt hij. Hey, eh, Mijn vriendin eh, zei tegen...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 Want die heeft... En die vader die zegt, eh, dat betekent... Uh, eh, uh... Eh, Waarschijnlijk ook een mavo hoor. Die vent die zegt, val de apen niet aan. En dat zoontje zegt, bijna goed. Wie zit op het atheneum?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 maar gaat altijd, verder. Zo zitten ze in mijn geheugen als twee grondtonen. Twee veilige grondtonen waarop ik weer muziek kan maken. Dat, dat vind ik een mooi beeld. Die grondtonen zitten in mijn geheugen. Ik heb dat geheugen bij me, omdat ik dat orgeltje bij me heb. Kan ik u eens laten horen hoe mijn vader en moeder muzikaal qua grondtoon klinken? Ik zal u eerst mijn moeder laten horen. Dit, dit is mijn moeder, moet je opletten. Dit is mijn moeder. En dan komt zo mijn vader. Dan zou je hem hebben. En dan ga ik er tussendoor zitten kloten, hè? Ik lig in mijn bed, het is half acht. Ik slaap nog niet omdat ik op mijn vader... Ja, we hebben even kunnen lachen met de eh, Harry Jekkers, eh, verhaal in Gibraltar van de Aparots. Eh, deze draai ik speciaal voor mijn eh, goede vriend Willem Bruis. Eh, de Wallace Collection, afkomstig uit België met Daydream. Afkomstig uit België, de Wallace Collection. Ik ga hem speciaal voor eh, Willem Ruis. Willem, eh, ik hoop dat je meegezongen hebt daar eh, in het verre oosten. Hè? Want ten opzichte van Zandvoort bevind jij je natuurlijk in het oosten. Mijn naam is Charles. sommige mensen zeggen Charles, andere mensen zeggen Charlie. Ik ben arm, maar deze Charlie is rich. Hey, Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her? that I love her. If you happen to see the most beautiful girl that walked out on That I Love Her. Nou, ik, ik hou zo van de Ik hou zo van de mensen. Je kan het niet zeggen. Zoveel dat ik van haar hou eigenlijk. Hè? Van wie eigenlijk? Van jullie allemaal natuurlijk thuis. Leuk dat jullie allemaal luisteren naar uh, eh, Duifjezaag de Week door. Uh, tweede uur is al bijna aangebroken. we hebben natuurlijk ook uh, bezand voor hebben een jazzprogramma elke zondag. Hè, van ik meen 10 tot 12. CFM Jazz. En eh, soms moet je de politie erbij halen hè? met, zo'n jazzprogramma. Want dan maken ze te veel kabaal. En dan, komen de buren van de tolweg die zeggen van... Uh, jazz, no, eh, zeggen ze dan. No, geen jazz, maar no. We willen een beetje rustiger... Nou, dan haal ik de politie erbij. Nou, dan klinkt het zo.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 dat u ook het tweede uur op ZFM Zandvoort afstemt en mee gaat luisteren... want er komt ook weer cabaret rond de klok van half elf. En vooral ook lekkere gouden oude muziek. Kortom, gezelligheid alom. Ik moet even 20 minuten, uh, eh, 20 seconden, sorry, eh, moet ik eventjes volgen, luisteraars.